Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De New York Times meldt dat de zaak tegen oud-IMF-topman Strauss-Kaan op losse schroeven staat. Er zouden nieuwe feiten bekend zijn geworden over het kamermeisje dat hij zou hebben verkracht. De vrouw zou herhaaldelijk hebben gelogen over allerlei zaken. De openbaar aanklager zou niet meer in haar verhaal geloven en de rechtszaak willen afblazen. Het enige dat officieel bekend is gemaakt is dat Strauss-Kaan vandaag weer voor de rechter verschijnt. Dat is ruim twee weken eerder dan gepland. In New York wordt verwacht dat de omstandigheden waaronder hij vastzit worden versoepeld. De 62-jarige oud-topman zit sinds 20 mei in een huis in Manhattan. Hij heeft permanente camerabewaking en een enkelband om. President Chavez van Venezuela is geopereerd aan een kankergezwel. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in een televisietoespraak. Hij zei dat hij in Cuba is geopereerd en goed hersteld. De afgelopen weken waren er geruchten dat de 56-jarige Chavez zeer ernstig ziek was. Begin juni ging hij naar Cuba, waarna hij wekenlang niet in het openbaar verscheen. Pas deze week kwam hij in Venezuela weer op televisie. Vandaag zei hij in zijn toespraak dat hij beter op zijn gezondheid had moeten letten. Polen is vanaf vandaag voor een half jaar voorzitter van de EU. Het roelerende voorzitterschap was de afgelopen periode in handen van Hongarije. De komende zes maanden wil de Poolse regering een drijvende kracht zijn voor de Europese zaak en tegen nationalisme en eigenbelang, zei premier Tusk deze week. Tusk wil een beroep doen op de Europese solidariteit om de financiële crisis in Griekenland op te lossen. Polen heeft als enige in de EU geen last gehad van de recessie. Verder wil Polen de banden met landen als Servië en Oekraïne versterken. Het is de eerste keer dat Polen EU-voorzitter is. Het trad in 2004 toe tot de EU. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en er is kans op enkele buien. Het wordt 17 graden in het noorden tot 19 in het zuiden.